Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft jaren samengewerkt met het in opspraak geraakte geldwisselkantoor SuriChange. Buitenlands geld dat door de politie in beslag was genomen... werd via SuriChange omgewisseld naar euro's, meldt Nieuwsuur. Maar daar stopte de politie mee na hun inval bij het bedrijf in het voorjaar. Vijf medewerkers worden verdacht van ondergronds bankieren... en het witwassen van drugsgeld. In de onderhandelingen over een landbouwakkoord is het kabinet bereid om boeren verder tegemoet te komen. Zo wil het kabinet boeren meer vrijheid geven om natuurdoelen te halen. Het kabinet wil wel vasthouden aan het maximum aantal koeien per hectare. Het was de warmte die ervoor zorgde dat er dit weekend een plaat loskwam van de Waalbrug in Nijmegen. Onder de brug lagen mensen te zonnen en de plaat misten ze op een haar na. De hele brug is toen onderzocht en Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat zegt nu dat de kit is losgelaten vanwege de hitte. Alle andere platen worden voor de zekerheid nu snel weggehaald.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 Twee keer staat ze volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. De verkoop gaat wel even anders dan normaal. Eerst moet je je voor 24 juni inschrijven bij Ticketmaster. En dan vul je wat persoonsgegevens in. En dan is het duimen dat je een speciale toegangscode krijgt... waarmee je wordt uitgenodigd voor voor de kaartverkoop op 12 juli. Het is voor het eerst dat Ticketmaster dit systeem zo grootschalig in Nederland inzet. Ze hopen hiermee de mensen tegen te houden die de kaarten alleen maar opkopen om ze door te verkopen.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 Hier gaan we verder met App en Vloed. Als het goed is heb je het eerste nummer al klaarstaan. Veel luisterplezier. Hayward van de Moody Blues. Daar begonnen we mee, luisteraars. Hartelijk welkom bij weer twee uur tussen app en vloed. Ik reed net langs het strand. Ik heb eigenlijk vergeten te kijken... is het nou app of is het nou vloed? Maar ik lever hier sowieso een overvloed van mooie muziek. Straks een eerste verzoekje eh, van die Alan Parsons Project. Colin Blunstone met Old and Wise. Voor uh, lieve Annemieke, die eh, zich al oud en wijs genoeg voelt... schreef ze me zojuist in de messenger van Facebook om dit nummer te mogen aanhoren. <laughs> het gaat helemaal goed komen.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 I sigh, all too soon she'll be gone. van Marvin Wells en Ferrer, de begeleidingsband van Cliff Richard. Ja, uh, faithful betekent eigenlijk dat je eerlijk naar elkaar moet zijn. Hè? En die eerlijkheid, dat maakt allemaal niet uit of je nou oud en wijs genoeg bent. Je moet eerlijk blijven, Annemiek, zo is het toch? Voor Annemieke Vos, daar komt-ie. my eyes can see Prachtig nummer. Colin Blunstone, uh, eh, Old and Wise. Bijgestaan door eh, de muzikanten van die Alan Parsons Project. Ja, ook een geweldige eh, cd. zelfs een dubbel cd die ik daarvan heb. Gaat er straks nog wel wat moois van draaien. Dat, dat beloof ik u. Het belooft weer een heerlijke avond vol mooie muziek te worden, luisteraars. We gaan even terug naar de jaren van onze vriend Michael Jackson. En hij zingt dat over Ben. mooie clip bij. En daar eh, speelt hij met een ratje, of een rat eigenlijk. Eh, best wel een grote jongen. Maar ratten schijnen hele lieve dieren te kunnen zijn. Eh, we vinden ze natuurlijk in het dagelijks leven... vinden we het niet prettig om een rat in huis te hebben... of zelfs in je tuin of zo. de kat wel trouwens. mijn kat althans, die, die is daar wel fan van. <laughs> die komt, gemiddeld luisteraars met vier muizen komt die, komt die thuis. En die dropt hij dan in mijn kamer. soms een halve muis, dan heeft hij honger... Maar meestal speelt hij er alleen mee. En dan eh, ja, liggen er allemaal muizen in mijn, in mijn kamer. Ja, eh, muizen is... Ze komen niet uit huis. Want hij haalt ze uit de tuin bij de buren. Die, eh, hebben kippen. Hoop graan natuurlijk. Een hoop, hoop korreltjes en zo. Ja, dat trekt ongedierte aan. Nou ja, ongedierte. Ik vind het ook wel weer zielig voor die muisjes hoor. Ach, ze zien er zo schattig uit. Heeft u een verzoekje? Word vriend met Charles op Facebook en stuur hem een persoonlijk bericht via Messenger. U mag hem ook bellen op nummer 06 513 72873. Dat is 06 513 72873. Ja, niet allemaal tegelijk bellen hoor, eh, Raymond. Dat is ook weer niet de bedoeling. <laughs> maar eh, we gaan, gewoon weer genieten van muziek, want daar sta ik hier voor. De Miss Unites, zoals we dat van Cliff Richard kennen kent u misschien niet van Art Garfunkel, maar die heeft het ook gezongen.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 me zo voorstellen, die, die lange nachten, dat ik jou moet missen. Ja, dat is gewoon niet doorheen te komen door zo'n nacht. Josephine, are you in the house? die die tijd om zomaar die Josephine van me in te pikken. Maar ja, dan heb ik wel een backup hoor, want Gloria Estefan die zegt... Charlie, I do anything for you. Nou, hartstikke lief van ze, toch? Of het nou app is of vloed, Gloria Estefan. Ze doet alles voor me. met natuurlijk het eh, fenomenale orkest... de Miami Sound Machine eh, als backup. Voor Gloria Estefan, die alles voor me heeft gedaan. Ik kunt me helemaal ontduwen door dat mens. Echt waar. Stuurde gewoon een leuk kaartje. Een friendly card.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 But a pilgrim must follow in search of Ja, beschouw dit Marcus de Gong naar nog veel meer mooie muziek. Ja, een tijdje geleden, een paar maanden geleden alweer... toen eh, heeft mijn zoon Sven, Sven een andere duif, veel jongere duif trouwens hoor... Sven die heeft een uh, Borsato Experience Band eh, opgezet... met vier blazers. allemaal jonge jongens, totaal tien bandleden... zangeres er nog bij. en ja, het hele repertoire van Marco Borsato ingestudeerd... En toen ging hij ineens gek doen, Marco. Althans, daar wordt hij van beschuldigd. Ik hoop dat het allemaal nog mee gaat vallen. Hij is van één eh, eh, zaak is hij al eh, vrijgesproken. Of ik niet bewezen geacht. Dus daar is, hij, daar is hij van ontheven, zeg maar. Voor vervolging. Maar er loopt nog iets. Wat het precies is, weet ik niet. Je hoort er ook niks over. Wat me wel opvalt, dat in de media is Marco Borsato natuurlijk verguisd. Als ik het zo mag noemen. Waardoor eigenlijk geen muziek meer van hem voorbij komt vind ik niet terecht. De man heeft eh, jarenlang gezorgd voor een eh, geweldig repertoire, vind ik zelf. Bent u vast wel met mij eens. En mijn zoon Sven, die heeft eh, speciaal van Marco dus die band opgezet. En die hoopt, als het allemaal achter de rug is, die beschuldigingen... dat hij er weer mee op pad kan. Want dat heeft ook nog een hoop investering gekost. Niet alleen het instuderen van het repertoire... maar ja, alles wat zo'n band nodig heeft, geluid, noem het maar op. En hij zingt bijvoorbeeld het liedje Waterkant.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 We hebben elkaar stevig vast. Je bent hier veilig, dicht bij mij. Al dat bezit wat ons verzwaarde, zou toch verdwijnen met de tijd. wat me hier hield. Wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb. En alles wat belangrijk is voor mij. Alles wat ik nodig heb. Ben jij. Sven Duis met eh, Waterkant. Ja, uh, dan moet ik eh, weer denken aan twee jaar terug. Toen mijn lieve vriendin overleed en tijdens de crematieplettigheid Sven dit nummer ook live zong. Dus dan krijg ik altijd een beetje een brok in mijn keel. Moet u me maar niet kwalijk nemen, luisteraars. We gaan genieten van Tom Towers Blues en dit keer van Rod Stewart. I borrow a couple of bucks from you? You can ask any sailor And the keys from the jailer And the old man in wheelchairs know That Matilda's the defendant She killed about a hundred And she followed Yeah. Prachtig nummer. Uh, Blues van eh, natuurlijk niemand minder dan uh, eh, Mr. Rod Stewart himself. We gaan even terug naar de kust. Dat lijkt me wel een goed idee eigenlijk. Ho, ho, ho, Cheryl, ho, Cheryl. Nu helemaal weer verkeerd. Ik wilde terug naar de kust. En daar wil ik terug met Maggie McNeil natuurlijk. Nou, Maggie, kom op nou, meisje. Kom op nou. Weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Hier loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ja, Maggie McNeil. We missen er een beetje, want eh, je hoort er eh, weinig meer van. Maar ze heeft gelukkig een aantal eh, leuke, of, goede nummers opgenomen. Maar dit is natuurlijk een van die is terug naar de kust. En als ik hier de deur uitstap op de Tolweg in Zandvoort... en ik sla linksaf, luisteraars, een kwartiertje lopen... dan zit ik aan de kust. Dan loop ik op het strand. Niet van Scheveningen, maar gewoon van Zandvoort. Ja, nou ja, Zandvoort is natuurlijk, wat mij betreft, mijn hometown, hè? <laughs> ja, als je, als je naar het strand ging vroeger eh, in mijn jeugd... en dan praat ik over de jaren 50, zo lang geleden al. Van de vorige eeuw, hè? Ja, ja. Nou, en uh, daar gingen wij op het fietsje... Eh, bij mijn moeder achterop, terug naar de kust, naar Zandvoort. En het lijkt wel uh, in je herinnering of het altijd mooi weer was. Elke dag mooi weer. Maar niet zo bloedheet dat je, dat je eigenlijk zat te puffen op het strand. Nee, gewoon lekker, lekker. Zo 20 graden, 22 graden. En dan gewoon een beetje achter het glas of eh, achter zo'n, in zo'n rieten mand, zeg maar zo'n stoel. Helemaal van riet gebouwd. Dus, dan zat je uit de wind. Of je, je pikte stiekem zo'n stoel en dan ging je ervoor liggen. Dan, dan, zat je ook uit de wind. <laughs> Hoefde hem niet te huren. Want ook toen waren natuurlijk... Eh, eh, de stoel moest je huren. En, en ja, uh, we het niet zo verschrikkelijk rijk hoor, wij vroeger. Ik heb het nou wel rijk, helemaal als het om muziek gaat. En, en Fred Ballum, die is zelf muzikant... Dus die eh, heeft eh, als vanzelfsprekend dan ook een goede smaak van muziek. Fred, ik weet niet of je dit, eh, dit nummer zelf ook speelt. Of jullie dat spelen. Want hij maakt nog eens muziek met Desiree Tichelaar. Ook uit de Haarlemmermeer vandaan. Deze ik weet niet of je ook, ook luistert. Maar in ieder geval, Fred heeft de nachten in wit satijn voor, voor je aangevraagd. Zeg ik maar uit eigen bewegingen. Fred, hij is ook voor jou natuurlijk. De nachten in wit satijn. Justin Hayward. Nights in White Satin. Moody Blues. nights in white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Nou, toen weigerde mijn cd ineens... Uh dienst. Ik ga, ga hem even opnieuw opstarten hoor, luisteraars. Want u mag hem niet missen, hè? de nachten in Witte Witse Tuin. is niet eerlijk. Nights in white satin Never reaching the end cd is kennelijk beschadigd, maar geen nood. Ik beloof u eh, eh, dat ik hem straks eh, alsnog weer draai... want ik heb natuurlijk wel andere bestanden... waarvan ik dit soort repertoire kan, kan afspelen. Dus dat komt helemaal goed. Fred Ballum en Desiree, jullie houden hem even te goed. Ik ga hem zo snel mogelijk opzoeken. We gaan eventjes bijkomen...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 sluiten het eerste uur af, luisteraars, met de Bee Gees, Massachusetts. Maar straks, eh, direct na het nieuws en de reclame, dan kom ik terug met de Nights in White Satin. En natuurlijk voor Joke Westerberg, Eye in the Sky van the Alan Parsons Project.